Wie dan weg moet, heeft recht op ontslagvergoeding. Om die reden zetten ook ING vaste uitzendkrachten aan de kant. Nationale Nederlanden heeft sommige uitzendkrachten al tien jaar in dienst via een draaideurconstructie. Ze moeten dan wel steeds van uitzendbureau wisselen. Die constructie mag vanaf 1 juli niet meer. De politie heeft nog niet veel tips binnengekregen over de moord op een vriendin van een Amsterdamse crimineel. Gisteren werden in opsporing verzocht beelden getoond van de vrouw die in Amstelveen voor de ogen van haar kinderen werd doodgeschoten. Er zijn tot nu toe zes tips binnengekomen. Het is nog niet duidelijk hoe bruikbaar die zijn. De politie wilde eerst ook het moment van de moord zelf laten zien, maar zag daar in het belang van de nabestaanden van af. Het treinverkeer in België ligt door een staking vandaag helemaal stil uit onvrede over het kabinetsbeleid. Ook de Thalys rijdt niet. In de grote steden rijden verder geen metro's en bussen. Ook in Duitsland wordt weer gestaakt. Voor de zevende keer sinds september staken de machinisten voor betere CAO-afspraken. Vandaag en morgen valt ongeveer twee derde van de treinen uit. In Groningen is de landelijke politieactie op de snelwegen begonnen. Politiewagens rijden met 60 km per uur over de volle breedte van de weg naar het zuiden. Rijkswaterstaat verwacht dat de langzaam rijdende wagens veel vertraging veroorzaken, vooral in de middag bij Rotterdam en tijdens de avondspits in Noord-Brabant. De actie eindigt vanavond om een uur of acht in Maastricht. De agenten willen onder meer een hoger salaris. Het weer, wolkenvelden, in de loop van de dag meer zon. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen in het binnenland veel zon en ook maximaal 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn, 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Op de A12 ten Haag richting Utrecht, tussen Blijswijk en Reewijk, 12 kilometer. Zitten veel mensen tussen die omrijden vanwege de afsluiting van de N207... al aan de Rijnberg Ambacht. De weg is bij Waddingsveen in beide richtingen afgesloten door de reparatie van de hefbrug bij Waddingsveen.